De mist blijft voor problemen zorgen. De spitstroken zijn dicht, terwijl het vooral over de begrotingsvoorstellen. België zit al bijna anderhalf jaar zonder regering. Het waterniveau in de Rijn daalt de komende dagen naar een van de laagste standen ooit in november. In de afgelopen week zijn in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Dat blijft voorlopig zo, waardoor de waterstanden blijven dalen. Bij Lobit staat het water nu nog maar 14 centimeter boven het laagste record van 2003. De lage waterstanden leveren problemen op voor de scheepvaart en voor woonboten. Het technisch onderwijs of VMBO-scholen gaat in veel regio's verdwijnen, stellen werkgeversorganisaties en de stichting Platform VMBO's in een manifest dat aan de Kamer is aangeboden. Sinds 2004 is het aantal leerlingen in de techniek met een derde gedaald. Daardoor sluiten nu al technische afdelingen en de verwachting is dat dit steeds vaker gaat, gebeuren. Dat levert problemen op omdat er wel veel vraag is naar technisch personeel. Het weer nog, de mist breidt zich vanavond in het hele land uit. Minima vannacht rond het punt. Ook morgen weer hardnekkige mist, alleen in het zuidoosten volop zon. Het wordt daar 10 graden, in de mist 3 graden. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Randstad staan op de A4 naar amsterdam over 12 kilometer tussen Prins Klausplein bij Den Haag en Hoogmade. Op de A9 naar Alkmaar de knooppunt Velzen over 17 kilometer file rijden vanaf Oudekerk aan de Amstel de ring A10 richting Zaandam. Dat staat tussen Zeeburg en Werf 8 kilometer. Op de ring A10 tussen Osdorp en Diemen 9 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht 10 kilometer tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Richting Rotterdam op de A13 tussen Delft en Klopendplein 7. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenisse en Klopendvaanplein 10. A16 rotterdam Zwijndrecht 7 kilometer. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt de Brechtseplein 7.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 star I'll pick up the pieces and mend my heart Strange that I was wrong enough to think you'd love me too You must have been kissing a fool I said you must have been a kissing listen to people who scared you to death and from my heart it's strange that I was wrong enough to think you'd love me too must have been kissing a fool You must have been kissing a fool You must have maandag 12 mei. Terwijl ik dit eh, nummer aan het opnemen ben, kijk ik naar buiten door het raam en zie ik de zon hoog aan de hemel staan. En dan denk ik bij mezelf van, dit vind ik nu echt muziek om te draaien. En eh, ja, neem me niet kwalijk, maar als ik met mijn hondje aan het wandelen ben en ik heb dit soort muziek op mijn, eh, op mijn koptelefoon staan, dan waan ik me gewoon helemaal in een andere wereld. Ik geniet dan gewoon van de muziek en van het weer. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek hier. Nog één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Running, zo heet de cd die Mark Knopfler een tijd terug eh, heeft uitgebracht. En hij had de medewerking van Emmy Lou Harris op deze cd. Helemaal volgezongen, volgeschreven door eh, Mark Knopfler. En eh, dit was, nou ja, het kon, niet, kon u niet ontgaan zijn, hè? Right Now. Ik heb in mijn, in mijn platenkast nog een cd gevonden met allemaal duets daarop. En deze keer allemaal duets van de grote Van Morrison samen met Linda Gail en Lewis. You Win Again, zo heet de CD. out. en, eh, en deze dame, deze Linda Gale Lewis. En ik zei me opzet, ik heb de cd gevonden, want eh, ik was in mijn platenbestand aan het kijken. En ik dacht zo bij mezelf van, wat ga ik deze keer weer eens draaien, wat een beetje aansluit op het mooie weer. En toen kwam ik uit op deze cd, ik vond hem weer helemaal onderaan. En daarnaast ook de cd van deze dame, op achtjarige leeftijd eh, verhuisd uit Georgië naar Belfast, Ierland. Ik heb het over Katie Mellowa. Sent upon my pillow And then I say goodbye to your whispers in my dreams And then our lips will part In my mind and in my heart Cause you're afgelopen week weer een keer naar Radio 2. Nou, weer een keer. Ik luister meestal naar Radio 2. Maar eh, afgelopen maandag heb ik naar Radio 2 geluisterd. En daar hoorde ik de top 100 albums voorbij komen. Ik was weer verrast door, eh, door het aantal eh, albums wat gekozen was door, door de luisteraar. En op de eerste plaats was terug te vinden Hotel California van de Eagles. En dan heb je het ook wel eens over de top 2000. En daar staat 9 van de 10 keer staat daar Queen als nummer 1. Het is een beetje, beetje raar dat Queen in de top 2000 opeens staat staat. En eh, in de album top 100 van eh, dan deze Eagles op 84. Dat was voor mij eigenlijk ook wel een klein beetje een verrassing om eerlijk te zijn. Verwacht dat dit album hoger zou komen. En dan heb ik het over het album van Ilse de Lange en World of Hurt. Walking that line, saying I'm fine, but I kicked you out of my mind. ook als de schrijver van dit nummer. En dan heb ik het over Billy Yates onder andere. Die zong mee op dit nummer van, eh, van Ilse de Lange, Old Tears. Hij heeft nog meer prachtige nummers geschreven voor dezezelfde dame. Onder andere bandje nummer 4 van dezezelfde cd. What does your heart say now? Yesterday we to a safer distance cd geworden hoor. En deze Ilse de Lange tegenwoordig is ze meer in de pop scene terug te vinden als in de country scene waar ze haar roots had. Nou, als ik zo naar buiten kijk en eh, dan denk ik bij mezelf van, dit is toch zo mooi, hè? Wat is het leven toch mooi? En als ik nog eens ooit eh, aan mijn stutten trek als ik sterf, nou, dan leef ik gewoon nog een keer.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 schrijver, zanger, multi-instrumentalist Troy Cassar Daly. Borrowed and Blue, zo heet de cd die hij eh, een aantal jaren geleden heeft uitgebracht. 2004 om precies te zijn. I'm an old man trying to live while I can. De eerste tonen heeft u al lang herkend, hè? Do you know the way to San Jose? to San Jose I've been away so long I may go wrong and lose my way Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose LA's a great big vencer. Eh, vanaf Frank Oosterhuis. Eh, zij zingt de muziek van Burt Bacharach. Do you know the way to San Jose? Deze tonen zult u misschien niet meteen herkennen, maar dat zijn de tonen van... Creedence Clearwater Revival met Als Liedman, John Fogerty. gebeurt wel vaker, hè, dat ik een zwak heb voor uh, singer-songwriters. En dan zeker mensen die een liedje kunnen schrijven zo, en een, een filmpje kunnen maken met veel woorden in 3,5 minuut een complete film aan je kunnen vertellen. Maar soms dan denk ik ook wel eens bij mezelf van het is natuurlijk ook heel knap als je met een paar regeltjes, een paar zinnetjes, een paar woordjes daar een leuke melodie onder zetten. En dan een grote hit scoren herkende tellen. Ayo, en dit is dan... Down on my knees, I'm begging you Ik ik eh, regelmatig eh, top 40 werk. Maar soms dan wil ik u ook wel eens laten genieten van muziek die niet zo bekend is. Onder andere van de Last Immigrants. Een uit Amerika die ook hun eigen nummers schrijven. En het ook op cd zetten. Op de cd Waiting on Judgment Day. Try to sketch a living I can. I'm thinking you, Yeah. we shall not be moved. Dat was ook de titel van het nummer. We shall not be moved, we'll never turn back. Zo heet de cd die vorig jaar uitgebracht werd door uh, Mavis Staple en eh, geproduceerd door Staples, zo moet ik het uitspreken. Geproduceerd door Ry Cooder en in de backing vocals hoorde nu ook nog eens een keer Lady Blacksmith Mambazo.